Katrien Straatman met het NOS-journaal. De burgemeester van de Brabant staat hiervoor een 18-jarige man voor de rechter. De woning van burgemeester Frank van der Meijden wordt inmiddels extra beveiligd. Volgens het Eindhovens Dagblad krijgt hij vaker doodsbedreigingen. Dat zou komen door zijn harde beleid tegen criminaliteit. De politiebonden spanden een kort geding aan tegen de gemeente Eindhoven. Ze willen vanavond harde acties voeren bij de voetbalwedstrijd PSV Bate Borisov. De agenten willen folders uitdelen op toegangswegen in de stad en houden daardoor geen toezicht in en bij het stadion. De gemeente Eindhoven verbiedt de actie omdat die een gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren. Overleg tussen bonden en gemeente heeft niets opgeleverd en daarom stappen de bonden naar de rechter om alsnog toestemming te krijgen voor de actie. In België heeft een video waarin een zwarte jongen wordt aangevallen voor veel commotie gezorgd. De jongen wordt op het station van Aarschot aangevallen door drie anderen en op het spoor geduwd. Het filmpje is massaal gedeeld en ook de burgemeester van Aarschot heeft met afschuw gereageerd. De Landelijke Studentenvakbond wil dat het kabinet alsnog over de brug komt met extra geld. Trouw concludeert dat van de beloofde verbetering na de afschaffing van de studiebeurs niets terecht is gekomen. En van de toegezegde 1 miljard euro is maar zo'n 800 miljoen overgebleven. Ook zou de kansenongelijkheid alleen maar groter zijn geworden. De burgemeester van Moerdijk wil in gesprek met minister Grapperhaus over illegale Albanese. Die proberen vanuit een provisorisch tentenkamp bij een parkeerplaats in vrachtwagens naar Engeland te klimmen. Volgens burgemeester Kleijs is het een landelijk probleem en daarom wil hij met Grapperhaus praten over een oplossing. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien het land binnen.